Stone Roses en Made of Stone. Zometeen na het nieuws van 10 uur met Erik van Vliet. De ondergewaardeerde playlist. Een uur lang ondergewaardeerde liedjes die je niet of nauwelijks op de radio hoort. Ik heb er zin in. En eh, heb je een verzoekje of een suggestie, dan mag je hem doorgeven via 013 544 1344 of via facebook.com slash going underground alternative radio. Tot zo! Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het gaat momenteel niet goed met de fietspaden in Brabant. Er zijn namelijk veel gebreken, zoals een verslechterd wegdek of veel te smalle paden. Vooral in Noord-Brabant komt dat vaak voor. Zo liggen er een aantal slechte fietspaden, zeker ook in deze regio. Maar ook in de regio Breda en Valkenswaard. De 24-jarige Oosterwijker Jos heeft het geluid van radiozender Q Music gewonnen. Hij ging aan de haal met 48.000 euro. En verder was de bosse oud-Satudara Kopman een van de 18 arrestanten in een politieinval in meerdere landen. En het was een grote dag, want Willem II speelde voor het eerst in 15 jaar weer in Europa. En vanaf 1 oktober dan mogen de gemeenten in Midden- en West-Brabant weer gaan beslissen of de kermissen door mogen gaan. Dat heeft de veiligheidsregio gemeld. De noodverordening wordt wel even aangepast. Begin augustus besloot de voorzitter van de veiligheidsregio nog om kermissen tot 1 november te verbieden. Dat besluit is nu dus herzien. Per 1 oktober ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf, zo schrijven zij. Kermissen die voor 1 oktober zouden plaatsvinden, gaan nog steeds niet door. Dit was het regionieuws. Ondanks dat de wereld even stil is komen te staan, gaat de stroperij van wilde dieren en ontbossing gewoon door. Met grote risico's voor dier en mens. Wij kunnen het verschil maken. Met het voedsel dat we eten, de spullen die we kopen en de manier waarop we leven. Iedere dag weer. Kom in actie voor jouw wereld op wwf.nl/slash jouwwereld. Lokale Omroep Goorlen. Elke maandagavond tussen 9 en 11 bij Omroep Goorle. De Music Corner. Twee uur lang. Elke maandagavond van 9 tot 11. De Music Corner bij Omroep Goorle. Nog tot 1 oktober. Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl ik dacht laten we met eh, wat girl power beginnen dit eh, derde en laatste uur. Sleater Kinney en Dig Me Out, daarvoor ook L7 en Shove. Misschien dat je die eh, dames wel kent van eh, Pretend We're Dead. Ehm, en dit had natuurlijk, eh, of natuurlijk, helemaal niet natuurlijk, maar dan ga ik je nou vertellen. dit had nog een link, komt namelijk allebei van het Sub Pop label. En Sub Pop dat was een heel belangrijk label begin jaren 90, heel belangrijk grunge label. Nirvana die bracht daarop hun allereerste plaat uit. Ehm, Mud Honey, Touch, Touch, Me I'm Sick, dat was de allereerste single die ze uitbrachten. Ook nog wel een redelijk hitje geweest in de alternatieve eh, of ja, de underground scene, zeg maar. Die, uit eh, heel die Seattle scene, zeg maar. Die grunge periode. Heel fijn vind ik het. Eh, L7 en Shove sliden jullie daarna nog met Dig Me Out. Goedenavond, het derde en laatste uurtje Going Underground op uh, Lokaal op Goorlen. En ik vind dat persoonlijk altijd de leukste, want daarin draaien muziek die ehm, ja, eigenlijk geen één ander station draait. Ehm, en ja, het zijn, zoals de naam al zegt, hè, de ondergewaardeerde playlist, alleen maar ondergewaardeerde liedjes. Liedjes waar je, waar, waar, ja, waarvan jij vindt, nou ja, dit hoor je eigenlijk niet of nauwelijks op de radio. En die mag echt wel wat vaker voorbij komen. Nou ja, daar hebben we dus gewoon een uur lang nou de tijd voor om eh, al die fijne platen te draaien. En als je een, eh, een verzoek hebt of een suggestie voor eh, deze prachtige lijst, want er staan inmiddels al een hoop nummers in, dan mag je hem doorgeven via 013 54 1344. Twee bands ga ik nu draaien die er al in zitten. Ehm, en uh, laat, ja, beginnend met uh, Black Rebel Motorcycle Club. Inderdaad, niet de meest commerciële naam. Nog één keer, Black Rebel Motorcycle Club. Zij staan er al eh, in met Whatever Happened to My Rock and Roll. Maar deze, ja, die is ook behoorlijk fijn nog. En ook echt wel het toppunt van garage rock. Spread your love. in. Eh, ik hoor ergens, eh, halverwege hoor ik dikke teen. Ja, Band of Skulls stonden er al in met uh, Death by Diamonds and Pearls. Dit was I Know What I Am, daarvoor Black Rebel Motorcycle Club en Spread Your Love. Volgende week dan eh, ga ik iets leuks doen in eh, dit laatste uur. Want dan is er ook gewoon de ondergewaardeerde playlist. Maar dan ga ik alleen maar liedjes draaien die geproduceerd zijn door Rick Rubin. Rick Rubin is een van mijn favoriete producers. hij ziet er een beetje uit als Hagrid uit de Harry Potter. Ja, als je ze naast elkaar zet dan lijken ze het eigenlijk helemaal niet op. Maar ze hebben allebei een uh, reuze, eh, reuzeachtige baard. Dus vandaar de vergelijking. Eh, maar hij heeft een hoop grote ex grote namen geproduceerd in nou ja, de 40-jarige carrière die hij al heeft. Ehm, volgende week ga je onder andere horen Beastie Boys, Run DMC, Slayer, Public Enemy, Black Crows, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers... Eh, Johnny Cash zit hier allemaal achter. System of a Down. Ik ben daar een beetje doorheen aan het scrollen. Ehm, even kijken wat nog meer. Ja, hij heeft zoveel gedaan. Um, kijk, als ik hier nog een beetje bij de, laatste, eh, laatste tien jaar kijk wat hij heeft gedaan. Eh, Jake Buck heeft hij gedaan. Damian Rice. Ehm, nou ja, grote jongen, om het zo maar te zeggen. Ehm, nou ja, volgende week hoor je alleen maar eh, nummers die hij heeft eh, geproduceerd. Nu eerst is aangevraagd door Femke. Die wil graag horen Damn Crooked Vultures. en dat was een, een, een, ja, eigenlijk een supergroep. Zo noem je dat dan. Want Josh Home van Queens of the Stone Age die deed erin mee. Dave Grohl van de Foo Fighters. En ook John Paul Jones. Dat was ehm, de bassist van Led Zeppelin. Nou, die bij elkaar maakte deze New Fang van eh, Damn Crooked Vultures. cooked bone rising from my food. All things that are good are ungood. And I'm it is waiting, and I think my head is burning. And in a way, I'm yearning to be done with all this measuring of food. Of an eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I've told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret signs, and catalog, a black truth of scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger. Like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told good hand said of evil all across his brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge our existence. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold. The throne from which I'm told all history does fall Down here it's made of a wooden wire, and my body is on fire. And God is never far away. that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life just to hide in death a while. Anyway, I never lied. Where's a wedding band that's good? Tis a long suffering shackle coming on at a ripple And the mercy seat is a burning, and I think my head is growing. Anyway, I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. The mercy seat is growing. And I think my head is melting. And in a way I'm helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. and anyway I saw no proof. And I don't know why. The mercy is a mountain, and I think my blood is a boiling. Everywhere is swirling, all the fun vile is consequence and truth. And an eye for an eye, a tooth for a tooth, and I got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is a waiting, and I think my head is burning. And in a way, I'm yearning to be done with all this measuring. Deze track werkt zo hypnotiserend dat je gewoon even vergeet dat je met een radioprogramma bezig bent. Twee weken nog gedraaid in de coverversie eh, van Johnny Cash, twee weken terug. Geproduceerd door Rick Rubin, waarvan ik volgende week dus eh, alleen maar liedjes eh, van gedraaid die hij geproduceerd heeft. Nick Cave en de Bad Seats, the Mercy Seats. En daarvoor uh, Damn Crooked Vultures met eh, New Fang. Ehm, iets totaal anders dan, want uh, Radiohead dat was natuurlijk in de 90s een echte, een echte ja, gitarenband met Pablo Honey, met The Band's met OK Computer. En toen had je in één keer 2000 ja, dat Kid A uitkwam. het album ja, waar alle gitaren ineens weg waren en het werd volledig elektronisch. En waar je, waarbij je bij Kid het gevoel had dat je naar het vuur keek, had je bij het eh, album daarna, Amnesiac, eh, echt het gevoel dat je in het vuur zat. En op dat album staat ook deze. Even rustig op woensdagavond. Radiohead. Dit is Pyramid Song. dit is een echte underground band. Want er zijn een eh, aantal liedjes dit uur waarvan ik twijfel of ik ze ooit op de radio gehoord. Maar van deze weet ik het zeker dat ik dit nog nooit op de radio voorbij heb eh, horen komen. De Reuters. Ja, ze komen uit Nederland. De Reuters, een ambient ambulance. Maken dark rave, eh, ja, dark rave gothic, punk rock. doet denken aan Joy Division. Doet ook denken aan Johnny Rotten qua stemgeluid van de, de Sex Pistols. Peter die kwam mee. De Reuters, een ambient ambulance. Fijn nog, leuk. Daarvoor uh, Radiohead en Pyramid Song. Deze man is ook heel erg groot. Zanne van uh, Porcupine Tree. Steven Wilson, maar nu solo met The Raven That Refused to Sing. for me. Sing. Mister, I lost you. can reach inside my head. You can put your son there instead. Please come. Steven Wilson van Porcupine Tree. Die band zou je kunnen beschouwen als eh, ja, de Pink Floyd van de progressieve metal. Uh, hoor je ook echt wel eh, af en toe eens voorbij komen op een classic rock station. Maar niet echt op commerciële zenders. nee. Wat jammer is, want de ja, band heeft fantastische muziek gemaakt. 2010 zijn ze gestopt na 33 jaar, maar Steven Wilson is gelukkig eh, solo hele mooie albums gaan maken. En eh, ja, dit hoort daarbij en bewijst hij dat hij eh, ook ja, echt ja, een beetje meer symfonische muziek eh, achter kan maken. Met mooie strijkers en zo. Steven Wilson, The Raven That Refused to Sing. Dan ehm, de man die 25 ehm, september met een nieuwe eh, nieuw album gaat komen. The Ascension, zo gaat dat heten. Het is een eh, multi-instrumentalist. Wat betekent dat hij eigenlijk alles kan bespelen. En ik ben daar benieuwd naar. 25 september gaat dat uitkomen dus. want hij maakt eigenlijk altijd platen die goede ja, kritiek krijgen bij de critici. Sufjan Stevens, Chicago. Moscow, drove to Chicago. All things know, all things know. we sold our clothes to the state. Sufjan Stevens en Chicago. Tot zover deze Going Underground van 16 september 2020. Volgende week gaan we weer ondergronds. Ik heb er nog eentje voor je. En daar is het ook een beetje bij begonnen. Want ja, we gaan echt alle kanten op. Ehm, echt van Nick Cave naar Radiohead, naar de Reuters, naar Steven Wilson, naar Sufjan Stevens. Ehm, en ja, ik wist eigenlijk altijd al wel dat je op de radio eh, van eh, het ene naar de andere stijl kan gaan. Maar ik hoorde, ooit eh, de Pixies met The Baser en daarna Nina Simone met ehm, My Baby Just Cares For Me hoorde ik ooit achter elkaar op de radio. En nou ja, dat, los van dat het een totaal verschillende, totaal verschillende band en artiest is, maar ook gewoon eh, was de muziek ook gewoon qua stijl super anders. En dat was een soort mind-opener voor mij ehm, van, oh ja, je kan echt totaal verschillende dingen kun je gewoon eh, achter elkaar draaien. Ehm, en daar sluit ik dan nou ook mee af. Nina Simone. Niet met My Baby Just Cares For Me, want dat was wel een van eh, de grote hits. Hè. Later nog in de jaren 80 in nummer 1 het geworden, terwijl het al uit de jaren 50 kwam. Maar deze is echt ondergewaardeerd. Het duurt 10 minuten. Ik heb nog maar... Eh, oh, wacht. Oh, oh, ze begint al te zinnen. Ik heb nog maar, eh, even kijken, 2,5 minuten. Maar ik ga gewoon nog de volle 10 minuten ga ik gewoon eh, nog draaien. dus maak je daar vooral niet druk om. Het komt uit 1965. En ja, het is super fijn dus. Ga gewoon genieten van Nina Simone en Cinnamon. Tot volgende week. gonna run to? Where are gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling, I run to the sea. It was boiling, I run to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord.